Drie uur. Drie uur, Renate Kok met het NOS Journaal. Bijna een week na de ongeregeldheden op het Malieveld in Den Haag... heeft de politie nog een aanhouding verricht gaat om een 61-jarige Hagenaar die nu vastzit. De rellen van vorige week zondag volgden na een betoging tegen het coronabeleid. Op de dag zelf werden 425 mensen aangehouden. Een van die arrestanten van vorige week zit nog vast. Actiegroep Viruswaanzin had voor vandaag een nieuwe demonstratie op het Malieveld aangekondigd. Maar die is door burgemeester Remkes verboden. Daarop heeft de actiegroep aanhangers opgeroepen om niet naar Den Haag te komen. De politie vreest dat niet iedereen zich daaraan houdt en zegt op alles voorbereid te zijn. De man die vrijdag in een hotel in Glasgow zes mensen neerstak... was een 28-jarige asielzoeker uit Soudaan. Dat heeft de Schotse politie bekendgemaakt. De man werd na zijn daad doodgeschoten door de politie. Wat zijn motief was, wordt nog onderzocht... maar direct na het incident werd al gezegd... dat het waarschijnlijk niet om een terroristische aanslag ging. Er zijn aanwijzingen dat de man psychische problemen had. De zes gewonden, onder wie een agent, liggen nog allemaal in het ziekenhuis. Hun toestand is volgens de politie stabiel. Een internationale donorconferentie ter bestrijding van het coronavirus heeft ruim 6 miljard euro opgeleverd. Het grootste deel, bijna 5 miljard, komt van de Europese Commissie, die die conferentie samen met het burgerplatform Global Citizen organiseerde. Het geld wordt gebruikt voor coronatests, behandelingen en het onderzoek naar vaccins. De Amerikaanse universiteit Princeton schrapt de naam van oud-president Wilson van twee instituten. De Raad van Toezicht zegt het vanwege Wilsons racistische denkbeelden en beleid ongepast te vinden dat die instituten nog langer zijn naam dragen. Wilson was tussen 1913 en 1921 president van de Verenigde Staten en daarvoor voorzitter van Princeton. Hij was voorstander van rassenscheiding en wilde ook dat zwarte Amerikanen minder rechten hadden. De naamsverandering houdt onder meer verband met de dood van George Floyd door politiegeweld.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 Get me two beers and a flatline. Oh. Welcome back to your memories. You will take the time to go down that road again. clothes you wear. But I'm looking at the pool and I just think, why if we were under there?